ik ben Stef en dit is het nieuws van NMS op 3. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij voor een onmogelijke keuze staat. Amerika kwam eerder deze week met een plan voor een eind aan de oorlog met Rusland. Maar dat komt erop neer dat Oekraïne veel land inlevert aan Rusland. En ook toezicht dat het nooit lid wordt van de NAVO. Vandaag kwamen er verschillende telefoontjes van Europese leiders met steunbetuigingen aan Zelensky. Premier Schoof is blij dat er in elk geval wat beweging is. Elk initiatief moet op zichzelf genomen gewaardeerd worden. Dat was ook de reactie van eh, eh, president eh, Zelensky. Die zei, nou, ik ben altijd bereid over een plan te praten. dus laten we eerst dat maar eens het gesprek voeren voordat we allemaal conclusies trekken. Maar laat één ding volstrekt helder zijn. Onze steun aan Oekraïne voor de oorlog die ze voeren... in het belang van de veiligheid van, eh, en vrijheid van Oekraïne... en daarmee van Europa, is onverminderd. De politie heeft drie medewerkers ontslagen. Een van hen stuurde seksueel getinte foto's naar minderjarigen. Een andere gebruikte in zijn vrije tijd drugs. En de derde misbruikte de politiesystemen voor privé-situaties. Die kreeg daarvoor een taakstraf. Alle drie werkten ze bij de landelijke eenheid in Driebergen. Je gaat de komende tijd waarschijnlijk meer reclame horen op deze zender. En ook op andere zenders van de NPO. Het demissionaire kabinet heeft daar toestemming voor gegeven. Om op die manier meer geld op te halen. Want daarmee wordt een klein deel van de bezuinigingen op de publieke omroep gecompenseerd. En Bas en Aad van Toor, bekend als Bassie en Adriaan... vinden het droevig dat acteur Paul van Gorkum is overleden. Hij speelde jarenlang de baron in die serie. En wat misschien niet iedereen weet... hij speelde in een van die seizoenen ook de huilende professor. In Nederland lacht er niemand meer. <laughs> Dankzij het gas. En de hele wereld zal volgen. Iedereen. En vooral die clowns. Geen grappenmaker zal er meer lachen. Iedereen zal huilen, huilen, huilen. Acteur van Gorkum lag de laatste jaren wel overhoop met Bassie en Adriaan. Onder meer over hoe het geld van de verkochte dvd's verdeeld moest worden. Paul van Gorkum werd in 2019 verkozen tot acteur des vaderlands. Hij was 91 jaar. Het weer vanavond in het westen en ook in het noorden en midden van het land nog kans op een wintersbuitje. Vannacht kan het op sommige plekken gaan vriezen tot min 2. Morgen een mix van zon en wolken. Het wordt dan maximaal 6 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Helene de Geest van de AWB. Het is heel druk in de regio. Onder andere een lange file nog op de A4 Amsterdam-Den Haag... tussen knooppunt de Nieuwe Meer en Roelevaansveen. De vertraging is daar 35 minuten. Op de A5 Amsterdam-Hoofddorp tussen IJmuiden en knooppunt De Hoek... nog 20 minuten vertraging. Door een ongeluk staat er nog een lange file op de A9 van Diemen naar Amstelveen. Bij Amstelveen, de linkerrijstrook is dicht en de vertraging 20 minuten... Op de N9 Den Helder-Alkmaar bij Sint Maartenzee een half uur verdraging. Op de N205 Haarlem-Nieuw-Vennep bij Vijfhuizen een kwartier oponthoud. Een andere drukke weg is de N248 Wieringenwerf-Schagen...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 and then we'll see who can bust who out. If I had the chance to get with you nothing in the world that I can't do. Say we get together tomorrow at two. I wanna get with you. Wanna get with you.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 Zelensky heeft gezegd dat hij geïnteresseerd is in het Amerikaanse plan, maar ook dat hij niet van plan is om grondgebied op te geven. Bij Hilversum is een trein ontruimd vanwege een bommelding. De politie hield drie mensen aan en heeft daarna de trein onderzocht en weer veilig verklaard. Informateur Buma is tevreden over de formatiegesprekken van deze week. Volgens hem zijn D66 en CDA met de inhoud bezig en voelen ze urgentie. Vandaag kregen de partijleiders advies over de energietransitie en het vestigingsklimaat. Het weer, vanavond op meerdere plekken een winterse bui.